Want waarschijnlijk is het aantal reizigers dan nog niet op het normale niveau. Het kabinet trekt er 140 miljoen voor uit. Dat is wel een stuk minder dan de anderhalf miljard die er voor dit jaar beschikbaar was gesteld. Een cafetaria in Eindhoven is vanmorgen beschoten. Daar kwam de eigenaar pas later achter toen hij opeens een kogelgat in het raam zag. De dader staat op camera, maar is nog spoorloos. Bij de persconferentie heeft Ruud van Nistelrooy de Oranje-spelers geprezen om hun teamgevoel en openheid. Hij zag het meteen toen hij dit voorjaar aansloot bij de trainingen en zag hoe de spelers met elkaar rondhingen. Dit is echt één grote ruimte waar spelletjes gespeeld worden, waar uh, gegamed wordt, waar gekaart wordt, ehm, waar gesproken wordt, waar koffie wordt gedronken. Ik vond dat een heel sterk beeld wat aangeeft wat voor team het is. In zijn tijd waren er veel groepjes en was de sfeer een stuk minder broederlijk, zegt Van Nistelrooy. Je ziet ook hoe jonkies worden opgevangen en daar meteen heel natuurlijk in worden opgenomen. Bijvoorbeeld een Jurien Timber die natuurlijk zomaar eventjes de openingswedstrijd op een EK... Eh, op een fantastische manier invulde, dat, dat is dan ook mogelijk. Zondag speelt Nederland de achtste finale tegen Kroatië.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 Believers, let's raise a toast Enjoy the show, yeah, believe for some, but I'm scared of heights. So you and me go falling through the dark. Told me to be someone that I like instead of being someone 的手。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 covers hitting the ice. Papa Chico sings their song. All the people feeling they're gone. so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 nothing to cry about. When you're stuck in an angry crowd.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

Waves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 afraid no more, no more. It cannot wait. I'm yours.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 love things I get right I blame it on the monsters in my mind With stories from outside these prison walls even if we hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a part they can't control Believers Let's raise a toast Enjoy the show We yeah, are